spoedige start. Jobboot met het NOS Journaal. Oud-hoofdofficier Wrakking heeft forse kritiek op het onderzoek van de commissie Oosting naar de Teven-deal. Volgens Wrakking stelde de commissie suggestieve vragen. We zijn in het pak genaaid, zei hij daarover in het NOS Radio 1-journaal. Volgens hem waren in de jaren 90 deals met criminelen hard nodig om bewijs in handen te krijgen. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over het rapport van de commissie Oosting. De opening van een tentoonstelling in het Verzetsmuseum door koning Willem-Alexander heeft geleid tot een rel, meldt NRC Handelsblad. Dichteres Judith Herzberg heeft zich uit protest teruggetrokken uit het comité van aanbeveling. De tentoonstelling, die in april werd geopend, gaat over politieke gevangenen in concentratiekamp Dachau. Volgens Herzberg had de koning de tentoonstelling niet mogen openen... omdat zijn schoonvader, Jorge Sorigueta, betrokken was bij het Argentijnse regime van generaal Videla. De Nederlandse en Franse pilotenvakbonden vragen Air France KLM-topman de Juniac om Transavia niet onder te brengen in een aparte holding. Dat schrijft de Telegraaf, die een brief in handen heeft van de bonden aan de bestuursvoorzitter. De Juniac heeft plannen om 40% van Transavia Nederland onder te brengen in een aparte holding. Onder personeel en ook in de Tweede Kamer bestaat de angst dat hierdoor de positie van KLM verzwakt. Netbeheerder Tennet zet oud-militairen in om koperdieven te pakken die het hebben gemunt op hoogspanningsmasten. Oud-mariniers en commando's surveilleren s'nachts in camouflagekleding bij masten die vaak het doelwit zijn. Vooral in Limburg was het de afgelopen weken raak. In zes weken tijd waren er acht diefstallen en is er in totaal bijna drie kilometer koperdraad gestolen. Albert Heijn gaat in twee filialen in Den Haag de gezondheid van ouderen in de gaten houden. Als de cashiers merken dat een oudere bijvoorbeeld vergeetachtig is of zichzelf verwaarloost, vragen ze of er behoefte is aan een praatje in de winkel met een vrijwilliger van een zorgorganisatie. En die kunnen vervolgens doorverwijzen naar een huisarts of welzijnsorganisatie.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 En daardoor ook veel vertraging op de A13 van Rotterdam naar Den Haag. Daar heb je zelfs drie kwartier oponthoud. Dus je kunt beter omrijden via Gouda over de A20 en de A12. Op de A9 van Diemen naar Alkmaar is ook een ongeluk gebeurd bij knooppunt Badhoevedorp. Daar zijn twee rijstroken dicht en daar is de vertragingstijd ook al opgelopen tot 40 minuten minuten. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam, 5 kilometer bij knooppunt Ridderkerk door een ongeluk met een vrachtwagen. En op de A27 Breda-Gorkum tussen Oosterhout en industrieterrein Avelingen 16 kilometer file en een half uur oponthoud.